Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Blijf thuis als je niet per se naar buiten hoeft. In heel Nederland geldt tot vanmiddag 12 uur code oranje. Het kan nog steeds glad en koud zijn. Volgens Rijkswaterstaat kun je daarom beter niet op pad gaan. Het is ook nog de vraag of je met de trein naar je werk kan. Volgens de NS rijden de treinen vanochtend mondjesmaat. En de basisscholen die mogen weer open, maar veel blijven nog een extra dagje dicht. Omdat het de vraag is of leraren zonder, glibber, zonder te glibberen op school kunnen komen. De GGD gooit in principe alle test- en prikplekken vandaag weer open. Die waren gisteren dicht vanwege het weer. Heb je vandaag een afspraak staan, maar durf je niet de weg op... dan kun je gewoon even met de GGD bellen om de boel te verzetten. En voorlopig zijn we nog niet van het winterweer af. Het blijft nog even vriezen, zegt weerman Peter Kuipers-Munneke. Als je kijkt naar de weersverwachting, en de weersverwachtingen die zijn vrij betrouwbaar op dit moment... Ja, dan zitten we nog zeker een week vanaf nu eh, met temperaturen onder nul. Die kans is best groot. Door de zware sneeuw zijn op verschillende plekken in het land daken of gevels ingestort. Onder andere het Vrijheidsmuseum in Groesbeek, een tennishal in Winterswijk... en het huis van Raymond van Barneveld hebben schade. Misschien sta jij nu wel voor je kast om allerlei extra laagjes aan te trekken. Slim, want het is dus koud. Trokken sommige mensen zich niks van aan. Zij gingen gewoon met hun tentje op pad. Zo'n 25 mensen kampeerden dit weekend in Drenthe en werden wakker onder een laag sneeuw. Als je eenmaal slaapt, dan slaap je wel, dus dat scheelt. heb eh, je echt geen koude tenen? Eh, nee. nee, ja, goede materialen, dat eh, doet, <laughs> doet, heel veel, denk ik. Het helpt ook als je hondje je warm houdt in de tent. Gaat mee het slaapzak in. <laughs> ja, ze heeft heerlijk geslapen. Die had het echt niet koud. Ook deze jongen stond op de camping met Tent die aan één kant helemaal open is. Dat vindt de verslaggever van RTV Drenthe nogal wat. Sorry, maar is dit te doen? Nou, als je in een goede slaapzak ligt, dan is het prima te doen. Zeker. Ja hoor. Ja. Even erin en eruit is even pittig, maar uh, is prima te doen. sorry, maar even een vraag. Maar als je moet plassen dan? Dat moet je van tevoren doen. <laughs> <laughs> Het weer, het is bewolkt, vooral in het oosten en zuidoosten. Kan nog een paar centimeter sneeuw vallen vandaag. Het waait vooral op de Wadden nog hard en het wordt een graad of min 5. Maar het voelt aan als min 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Sneeuw en sneeuwresten zorgen nog steeds voor hinder en gevaarlijke rijomstandigheden. Het advies is dan ook, ga niet de weg op als dat niet strikt noodzakelijk is.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tot 12 uur vanmiddag geldt code oranje vanwege gevaarlijk winterweer. En Rijkswaterstaat roept weggebruikers daarom op niet op pad te gaan... tenzij het echt noodzakelijk is. En de NS denkt dat er nu en dan weer treinen gaan rijden. In Duitsland hebben 25 passagiers de nacht moeten doorbrengen in een trein. Ze waren onderweg naar Hamburg, maar ze stranden bij een station zo'n 100 kilometer zuidelijker. Zuid-Afrika heeft het inenten met het AstraZeneca-vaccin opgeschort. Uit de eerste testresultaten zou blijken dat het vaccin alleen maar beperkte bescherming biedt tegen de Zuid-Afrikaanse coronavariant.